onder wie de suïcidale Charlotte Bouwman. Ze houdt al een week een zitactie in Blokhuis Ministerie... om aandacht te vragen voor de wachtlijsten. In het plan van Blokhuis moeten de instellingen en de verzekeraars ervoor zorgen... dat er binnen een paar weken hulp wordt georganiseerd. Doen ze dat niet, dan grijpt de in. De politie heeft de stoffelijke resten van een vermiste Belgische loodgieter gevonden in een speciekuip. De 56-jarige Johan van der Heijden verdween begin juni en was sindsdien spoorloos. Duikers vonden de speciekuip met beton in een kanaal bij de Brabantse plaats Nieuw-Vossenmeer. Volgens Belgische media is de loodgieter mogelijk slachtoffer geworden van een roofmoord. In totaal werden zeven mensen aangehouden in de zaak, onder wie twee minderjarigen. Begin deze maand leverde België nog een 40-jarige verdachte uit aan Nederland. Frankrijk en Nederland gaan mogelijk samenwerken bij het terughalen van Nederlanders uit Wuhan vanwege het coronavirus. Volgens minister Blok heeft de Nederlandse ambassade in China contact met 20 Nederlanders, maar het is niet bekend hoeveel van hen weg willen. Het is ook onduidelijk of de Nederlanders ziek zijn. Morgen vertrekt een eerste vliegtuig naar Wuhan dat bestemd is voor Fransen die geen symptomen van het virus vertonen. De overleden voetballer Rob Rensenbrink wordt komend weekend geëerd bij zijn oude club Anderlecht. Alle spelers van de Belgische club dragen zondag een shirt met daarop de naam Rensenbrink. Hij overleed vrijdag op 72-jarige leeftijd. In de jaren 70 was Rensenbrink de sterspeler van Anderlecht. Hij won daaronder meer twee landskampioenschappen en twee Europa Cups 2. Het weer, buien mogelijk met hagel en onweer, maar ook geregeld zon. Veel wind en het is ongeveer 6 graden. Morgen een paar buien, vooral boven de grote rivieren. Dan ook zon en het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A9 Alkmaar-Amstelveen... tussen Haarlem-Zuid en Badhoevedorp 5 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen.